Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De minister van Justitie en Veiligheid moet minder te zeggen krijgen over de politie... en de korpschef van de nationale politie moet juist meer te zeggen krijgen. Dat is nodig om de politie effectiever en slagvaardiger te maken... staat in een nog vertrouwelijk conceptrapport van de commissie Kuiken... die de vorming van de nationale politie heeft geëvalueerd. Zo meldt Nieuwsuur. Vijf jaar geleden werd het startsein gegeven voor de nationale politie. Die moest leiden tot een veiliger Nederland. De commissie concludeert dat in het nog geheime rapport... dat de prestaties van de politie er over het algemeen niet op achteruit zijn gegaan. Het Britse parlement krijgt de kans om te stemmen over de uiteindelijke tekst van het akkoord over de brexit. Brexit-minister Davis heeft verder toegezegd dat het Lagerhuis een debat mag voeren over de deal met Brussel en er nader onderzoek naar mag doen. Premier, en, premier May en haar minister lijken daarmee een concessie te doen aan parlementariërs, ook van de eigen conservatieve partij, die druk uitoefenen op het kabinet om het parlement het laatste woord te geven over het vertrek uit de EU. De lonen van de 400.000 horecamedewerkers gaan volgend jaar omhoog met 2,3 procent. En in 2019 krijgen ze er nog eens 1 procent bij, plus de inflatie. Koninklijke Horeca Nederland en het CNV zijn het daarover eens geworden. De horeca zat sinds 2014 zonder CAO. De onderhandelingen liepen toen stuk. In mei gingen vakbonden en werkgevers opnieuw rond de tafel... maar het nieuwe akkoord is nu bereikt zonder de FNV, de grootste vakbond in de horeca. Koninklijke Horeca wilde niet meer met de FNV onderhandelen.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 10 Million Teardrops is afkomstig van het vierde soloalbum van de Canadees Jason McCoy, die ook deel uitmaakt van de formatie The Roadhammers. Heerlijk om met zo'n song te openen. 10 million teardrops can't be wrong. I can't as long Welkom bij de tweede uur van Crossroads.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 Send Me The Pillow You Dream On. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. true. de act van de maand. In 1985 scoorde de <clears throat> In 1985 scoorde de Nitty Gritty Dirt Band enkele grote hits, waaronder High Horse en Modern Day Romance. Eerstgenoemde song blijft steken op een tweede positie. Maar met Modern Day Romance weet de formatie de eerste plaats te bereiken. up in your high horse, woman. Get up in your high horse now. And get up in your high horse, woman. I'll make it up to you somehow. Get up on your high horse now. Get up on your high horse, woman. I'll make it up to you somehow. Get up on your high horse, woman. You pay the price, you get to play. Hey, get up on your high horse, woman. You're gonna ride the break of day. So I ditched my old truck just to see where the party would end. We spent the weekend in Reno in a honeymoon suite. Never saw the casino, barely took time to eat. I never dreamed take me that far. But by Sunday, that lady had taken a hold of my heart. It's a modern day. die. Just a note by the phone. Said thanks for the good times, but it's time to move on. Well, I'm out here walking with my thumb in the air and wondering where she might have gone. Momenteel is het Engelse duo met Darling Clementine in Nederland. Ze brengen prachtige muziek en misschien treden ze wel op bij jou om de hoek. Een aanrader voor de countryliefhebber. Luister maar naar King of Carnival. in there's a man behind the bar who understands his pain. He will pour his heart out, they will pour the drink, so he's drunk again. Louise stood up and left him, took the children when she could no longer take the light. Tonight they leave for Juarez, and he wonders if he'll ever see his wife. show to go, then the breakdown, and finally another town. Last night he lost the money when somebody went and shot the ticket booth down. Through the streets of the barrios, he watches the young boys run with their knives. No wonder she left him. This is no place for the children or to no harm. He can come to no harm. Down in one repose where the bars never close, he can hear them play. He dreams that he's beside her, walking right behind her as he watches her sway. That's the her in dreams till he can find a better life. Justin Travis McBride is een voormalige professionele stierruiter. Hij is tweevoudig wereldkampioen, 2005 en 2007. Heeft een record van 32 overwinningen en was de eerste professionele stierruiter die in de loop van zijn carrière meer dan 5 miljoen dollar verdiende. Tegenwoordig verdient hij de kost als zanger. En met de cover Bendio, de rodeo clown, valt de appel niet ver van de boom. De cover van deze week. once a bull hooking son of a gun. Now who keeps a pint hid out behind shoot number one? Who was riding high till a pretty girl rode into the ground? Any kid knows where to find me. I'm Bandy the rodeo clown. In the riding and the roping, I was closing in on number one. Now dreams at night I ride on that silver satellite Never everyone. Since she left me the whiskey, takes me to the rodeo grounds. Where the cowboys think I'm handy, I bandy the rodeo clown. makeup melts my painted smile into a frown. The crowd thinks I'm a dandy, I'm Bandy the rodeo clown. Police Garden tapt uit een ander vaatje. Make it through the night. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. In deze rubriek gaan we vandaag terug naar de jaren 80 van de vorige eeuw. Wie kan zich Terry Gibbs nog herinneren? Zij kwam en was bijna meteen weer verdwenen. Hier is ze met Somebody's Knockin'. Leon Everett is het niet veel beter vergaan. Hij is aanwezig met Soul Searching. Karen Brooks is nog zo'n naam waar we niets meer van horen. Toch heeft ze prachtige songs opgenomen. En als ik Johnny Cash zeg, dan denk je meteen aan I Will Dance With You. Somebody's knocking, should I Somebody's knocking. Should I? Crossroads. Kees quick before my feelings freeze. there's a face in the dark, and it tore us apart, telling me to do as I please. I guess I knew all along how I did you was wrong. Now I know that face was me, and now I'm soul, searching. searching. searching. to you. I was ready to roam at the game in control, playing when the stakes were too high. But I've crashed to the ground now that you're not around. I never should have bet my life. Country. Back to the Future. Iedereen verlangt wel eens terug naar die goede oude tijd. Miranda Lambert doet het ook via Good Old Days. do In deze rubriek schenk ik aandacht aan de hits van nu en aan de songs die daar kans op maken. Vandaag New Country uit de hitlijsten, met singer-songwriter Dylan Scott en Hooked. Runaway June trekt naar de Wild West en Luke Combs vinden we terug op de eerste plaats met When It Rains It Pours. It was a Friday night, no cover, but the cover band was sounding right. And there you were, just flirty dancing by the neon sign. To fishing in the dark, you were reeling in my heart. Now look where we are. I'm hooked. sleeping, I can leave, but no way. This ain't a one night fling kind of thing. Wanna wake you up, wanna press my luck, and my lips on your cheek. Crossroads. number 1 country hit. Sunday morning, man, she was when she heard about my newfound She swore they were a waste of time, all, oh, but she was wrong. Justin Towns Earl maakt tegenwoordig minstens zulke mooie platen als zijn vader Steve. Dat mag ook wel, want de man is inmiddels 35. Earl verkent de uithoeken van de Americana van rockabilly tot soul en kampvuurfolk. Ambachtelijk geschreven en gedetailleerd uitgevoerd in een fijne en kraakheldere productie. What She's Crying For zet deze woorden kracht bij. is schande dat dit programma bijna afgelopen is. Lord Bolt is het met me eens. Althans, wat de titel betreft als hij It's a Shame ten gehore brengt. Tot volgende week. Dag. Have you ever felt that you haven't had? Though there was a moment when you felt It's a shame. Well, I can tell you, baby, and it's nothing but true. You're going down that hole with the things that you do. It's a shame. I try to do the best, but I'm breaking the nest. Or to say some nice words. I tell you, baby, now you fool when it hurts. I can tell you, baby, and it's nothing but true.